Die kunnen binnenkort dus terecht in panden van het Rijk. Voor de lange termijn komt er waarschijnlijk ook een nieuwe wet om opvang te regelen... legt politiek verslaggever Lars Geerts uit. Die ook een gemeente verplicht om een standaard een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Dat betekent niet dat die plekken altijd vol zitten. Maar op het moment dat er nood aan de man is... kun je dan die gemeente bellen en zeggen... wacht even, jullie hebben nog plekken over. En daar komen op dit moment asielzoekers naartoe. Nu moet de gemeente daar toestemming voor geven. En dat zorgt dus regelmatig voor gedoe. Het is enorm druk op de weg. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur 1000 kilometer file. En daarmee is het de drukste avondspits van dit jaar tot nu toe. Komt door het lange hemelvaartsweekend. Veel mensen hebben vrijdag vrijgenomen, waardoor ze nu al weekend hebben. De man van 29 die twee jaar geleden meerdere vrouwen aanrandde in Utrecht... moet twee jaar de cel in en krijgt tbs. De man verstopte zich in bosjes en achter bomen... en trok de vrouwen dan naar de grond. Een van de vrouwen raakte zwaar gewond. Het OM had een hogere straf geëist, maar in drie van de gevallen is geen DNA gevonden... en daardoor was er niet genoeg bewijs, vond de rechter. Alle slachtoffers van de aanslag in Texas gisteren zaten in dezelfde klas. 19 kinderen en twee volwassenen werden gedood door een schutter van 18. Hij is doodgeschoten door de politie. In Amerika laat de discussie over wapenbezit weer op, zegt deze Nederlandse journalist. Hij schreef daar een boek over. Het vuurwapen staat voor de, voor de conservatieve Amerikaan voor vrijheid. Die, die ongetemde vrijheid van, het, van Amerika, van het individu. En het staat ook symbool voor mannelijkheid. Dat zit heel erg in de cultuur verweven van Amerika sinds het begin van de 20e eeuw. Dat een vuurwapen maakt van iemand een man. Wil je meer weten over waarom wapens zo belangrijk zijn voor veel Amerikanen? Luister dan naar de NOS op 3 en 3FM-podcast Lang Verhaal Kort. Het weer vanavond en vannacht kan er nog wat regen vallen.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 Every day. Said she talks to Maury and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master, my compliments If you wanna love her, just deal with her working.